uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteravond in Amsterdam Nieuw-West zijn drie mensen aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen opgepakt worden. Relschoppers bekogelden gisteravond voertuigen en staken vuurwerk af. Daardoor vloog een lege tram in brand. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de vernielingen. Op video's is te horen dat er antisemitische scheldwoorden worden geroepen door relschoppers. schoppers. De ME greep uiteindelijk in. In Amsterdam geldt al vier dagen een noodverordening. Dat is vanwege het geweld rond de wedstrijd Ajax en Maccabi Tel Aviv van vorige week donderdag. En op de dag van die wedstrijd overwoog Amsterdam om het duel te verbieden. Het gesprek werd gevoerd vanwege incidenten in de stad in de avond en nacht daarvoor. De wedstrijd ging door omdat een verbod juridisch niet kon... en dat er ook al heel veel supporters in de stad waren. In Zeeland is gisteravond en aan het begin van de nacht uren gezocht naar een drenkeling in het Schelde-Rijnkanaal bij Tolen. De veiligheidsregio Zeeland had het scheepvaartverkeer daarom stilgelegd. Rond half twee vannacht werd de zoekactie gestopt. Volgens de hulpdiensten is er geen kans meer dat de eventuele drenkeling nog leeft. vandaag zijn honderden apotheken in het land dicht. Duizenden medewerkers staken omdat ze niet tevreden zijn met het bod van de werkgevers voor een nieuwe CAO. De bonden willen dat de salarissen met 6% worden verhoogd. Ook willen ze meer aandacht voor werkdruk en agressie aan de balie. Volgens de bonden is een staking op deze schaal nog nooit eerder gebeurd. In elke regio blijven wel een paar apotheken open... voor mensen die met spoed medicijnen nodig hebben. Het weer. Vanochtend kan het op sommige plekken nog wat regenen.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 Op video's is te horen dat er antisemitische scheldwoorden werden geroepen. Honderden apotheken blijven vandaag dicht. Medewerkers staken voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Sommige apotheken blijven wel open voor mensen die met spoed medicijnen nodig hebben. En in Zeeland is gisteravond en aan het begin van de nacht uren gezocht naar een mogelijke drenkeling in het Scheldekanaal bij Tolen. Rond half twee vannacht werd de zoekactie gestopt zonder resultaat. Het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Daarna veel ruimte voor de zon. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. my toes, running through my veins. And now it's your turn. Let me see what you got, don't hesitate. I'm up against the speaker, trying to take on the music. It's like a competition, me against the beat. I wanna get in the zone. I wanna get in the zone. If you really want it better, settle up and get your rhythm.